Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amsterdam protesteren studenten tegen alle laptopcolleges. Dat ik eh, me eigenlijk helemaal niet betrokken voel bij mijn studie, mijn medestudenten, mijn docenten. Studenten willen minder Zoom-colleges en hangout-werkgroepen. Al dat thuiszitten achter de laptop zijn ze zat. Deze masterstudent uit Utrecht wordt er horendol van. Toen ik eind augustus mijn rooster zag, zag ik dat al mijn colleges online waren. En toen dacht ik van, daar moet toch meer mogelijk zijn. En toen ben ik samen met wat medestudenten in actie gekomen. Ze willen het liefst dat de collegebanken naar theaters of concertzalen worden verscheept... zodat er meer ruimte is voor fysieke colleges. Daar gaat de minister nu naar kijken. Het loopt nog niet altijd even soepel met de voorrang... die mensen in de zorg of leraren kunnen krijgen op een coronatest. Vaak moet personeel toch nog dagen wachten voordat ze langs kunnen in een teststraat. Minister De Jonge geeft toe dat ondanks allerlei beloftes de boel nog niet op orde is. We zien dat ook voor die voorrangstraten een grote aanloop is. We zien ook eh, dat niet alleen diegenen die ook voor die voorrangstraat in aanmerking uh, moest komen, dat die zich ook daarvoor dus ook dat vergt weer extra werk om dat, eh, om dat goed op orde te krijgen. Maar er wordt echt met mannenmacht gewerkt. En er is gelood voor de poolfase van de Europa League. PSV Eindhoven. PSV Eindhoven voor groep I. Alkmaar. AZ Alkmaar. Feyenoord. Feyenoord. PSV neemt het op tegen onder andere het Griekse PAOK. Feyenoord zit in de pool met onder meer CSKA Moskou en Dynamo Zagreb. En AZ heeft onder meer Napoli en Real Sociedad als tegenstander gelood. Gisteren was Harmjan uit het Drentse Rolde nog in het nieuws. Hij is er helemaal klaar mee dat auto's iedere dag vol gas langs zijn huis scheuren. Dus zette hij een eigen gemaakte flitspaal in zijn tuin. Het zijn uh, ja, materialen, eh, buizen, reflectors wat plaatjes, met wat lijn en wat, eh, wat verf. En het werkt? Het lijkt inderdaad echt, ja. Mensen die eh, beginnen toch te twijfelen van, eh, oh, dat moet toch maar even voorzichtig zijn hier. Maar niet iedereen was blijkbaar blij met zijn actie, want vannacht is de nep flitspaal gejat. Vanochtend vond Harmjan, Harmjan het ding terug in een kliko tientallen meters verderop. Hij heeft de paal weer mee naar huis genomen, maar voorlopig legt hij hem maar ergens in de schuur. Het weer nog. In het zuiden hou je kans op regen en de rest van het land komt de zon er doorheen. Later vandaag wordt het toch weer wat grijzer. 15 tot 18 graden. Dit weekend blijft het wisselvallig en wordt het rond de 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland vertraging op de A44 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Kaagdorp en het knooppunt Burgerveen 2 kilometer. Ruim 5 minuten tijdverlies. Dat komt door een ongeluk.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 is jouw keuze ZFM. Another early morning, I'm staring at the sun. Rendezvous with a man that's come undone. Three empty bottles of wine remind me of last night. The same old sad scenario since you've gone. people don't understand How this beautiful life in a perfect world could end oh, No Words that cut through glass Turn a love into this mess Now everything's lost and I'm back to nothing again Cause I can't eat, I can't sleep Someday you'll realize your world only feels right when you're by my side.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 En oh, zeg ik stop, ga je toch nog even door. En ik krijg geen gehoor. 9 is... my hometown, somewhere in the hills. Maybe I need to slow down, but I'm at over hills. Man, I feel blessed that I got her, not lost in chasing the thrill. I bet you will be a good martyr. Late twenties are making me feel, make me feel like that. Lost dreams slip away in my head. Desires, different souls like forbidden fruits. We don't need a digest. I miss a lot of people I met. Balancing the time I can't spend Maybe we should start a family these late 20s in the end. Out there in these cold, cold nights. I'm not a kid I used to be like. Don't wanna sleep, let me be your guide. Make memories, holding you tight. Next to my career, not enough hours in a day, oh yeah. Can't keep up with everything, I swear, I swear. Out there in these cold night nights, always on. always on the road in my mind What should I bring or leave behind?